uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. Noord-Korea heeft een serie korte afstandsraketten boven zee afgevuurd. De raketten werden vanuit een stad aan de oostkust gelanceerd... en vlogen 70 tot 100 kilometer ver richting de Japanse zee. Het Zuid-Koreaanse leger analyseert de verdere details van de lanceringen... in samenwerking met het Amerikaanse leger. Vorige maand testte het Noord-Koreaanse regime nog een nieuw tactisch wapen... De Franse autoriteiten onderzoeken drie video's... waarin agenten buitensporig geweld zouden gebruiken tegen betogers. Dat was bij protesten op de Dag van de Arbeid in Parijs afgelopen woensdag. De video's gaan rond op sociale media. Minister van Binnenlandse Zaken Castaner heeft al gezegd... dat de agenten in kwestie gestraft worden als blijkt dat ze schuldig zijn. Op de Dag van de Arbeid gingen duizenden mensen de straat op... om te protesteren tegen het beleid van president Macron. Er werden toen ruim 300 mensen aangehouden. President Bolsonaro van Brazilië heeft een reis naar de Verenigde Staten afgezegd... na protesten tegen zijn komst. Hij zou deze maand naar een gala-diner gaan... omdat de Braziliaans-Amerikaanse Kamer van Koophandel... hem tot persoon van het jaar had uitgeroepen. Dat leidde tot protesten vanwege zijn omstreden uitspraken... over vrouwen en homo's. Grote sponsoren van het evenement trokken zich daarom terug. Voor het eerst in de geschiedenis hebben drie zwarte vrouwen... de belangrijkste misverkiezingen in de Verenigde Staten gewonnen. Gisteren won een zwarte vrouw de Miss USA-verkiezing... en eerder hadden de Miss America en de Miss Teen USA-verkiezing... ook al een zwarte winnares. Toen de Miss America-verkiezing in 1921 begon... mochten jarenlang alleen witte vrouwen meedoen. Pas in 1983 werd die verkiezing voor het eerst door een zwarte vrouw gewonnen. Het weer in de zuidelijke provincies regen en in Zuid-Limburg kan zelfs natte sneeuw vallen. Het is 1 tot 6 graden. Overdag verspreid over het land buien, soms met hagel, onweer en windstoten.